Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt behoorlijk spannend vandaag in Den Haag... want komt er op tijd een asieldeal of niet? Tot gisteravond laat heeft het kabinet er voor de zoveelste keer over gepraat... maar ze zijn er nog steeds niet uit. De VVD wil dat er morgen een plan ligt, vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. Ze zijn het gewoon zat. Het, eh, het heeft lang genoeg geduurd de achterban, de leden willen dat er iets gebeurt aan dat asielvraagstuk. Eh, de partijtop, Rutte, fractievoorzitter Hermans, hebben beloftes gedaan aan eh, hun partijcongres. Voor de zomer zou er wat gebeuren. Ja, en dat is nu. Als het niet lukt, dan trekt de VVD misschien de stekker uit het kabinet. Vanavond dan weten we meer. Dan gaan regeringspartijen opnieuw met elkaar om tafel. Goed nieuws als je nog met de trein moet vanochtend, want de meeste rijden weer. Na storm Poli reden er op veel plekken geen of minder treinen... maar de hele nacht is doorgewerkt om alles weer volgens de dienstregeling te laten rijden. Pas alleen op als je tussen Zandpoort Noord en Beverwijk moet reizen. Daar rijdt nog niets. En bij Hoorn moeten treinreizigers de bus in omdat er een kapotte bovenleiding is. De afgelopen nacht zijn in Hierden in Gelderland meerdere militairen gewond geraakt. Ze zijn aangereden door een auto. De militairen waren bezig met een training toen het gebeurde. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met ze gaat en waarom de auto zo raakte is niet bekend. En op een kruising in Amsterdam is het extra oppassen geblazen. Niet alleen moet je op het verkeer letten, ook moet je uitkijken voor een agressieve meeuw. Het dier heeft al heel wat mensen aangevallen met zijn snavel. Wij noemen hem hier ook nou de, ja, hoe noem je hem? De killermeeuw, de killerkopmeeuw. Het gevleugelde monster. <laughs> Ik weet niet hoe je hem moet noemen, maar... Eh, het is eh, gevaarlijk. Ja, en dan rij je met de bus, soms zit je dan nog erin en dan is het nog net even veilig. Maar als je eruit stapt, dan krijg je hem hoor. Dan valt hij echt op je kop aan. Op dit moment is het broedseizoen aan de gang. Meeuwen zijn al vaker agressief omdat ze hun nest verdedigen. En het weer nog. De dag begint met behoorlijk wat zon. Later trekt het wel wat meer dicht en zijn er ook steeds meer stapelwolken. Met in Groningen ook kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoop Hoek en Badhoevedorp 4 kilometer file, een kwartier vertraging. A7 Den hoever tussen Hoorn Noord en Purmerend Noord 10 minuten extra reistijd. Veel vertraging op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoop het Kooimeer en Knoop Velsen in 17 kilometer een half uur. En drie kwartier vertraging op de A22 Beverwijk richting Velsen door stormschade is de linkerrijstrook dicht bij Knoop het IJmuiden 5 kilometer file. Op de N247 Hoorn Amsterdam tussen Broek en Waterland noord en de A10 10 minuten extra. En op de N305 Dronten Almere 10 minuten vertraging bij de aansluiting met de A27 in 3 kilometer file.